Yeah, Aisha, Aisha. she Aisha, Aisha. Aisha, Aisha. She don't know she of my life. No, she don't. No, she don't. Lake picture is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing shoeshine blues. Gee. ZFM. Alo, alo Sunt iarăși eu Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Doar să știi i would just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember?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 no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady?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 De premier erkent dat veel mensen ontevreden zijn doordat het leven in China snel duurder wordt. De inflatie ligt nu boven de 5%. De regering wil daar minder dan 4% van maken. Onder meer door de onstuimige economische groei wat af te remmen. Verder wil de regering de toenemende corruptie aanpakken. Wen Jiabao zei niets over de onrust in de Arabische wereld. Maar uit zijn toespraak bleek duidelijk dat de Chinese regering beducht is voor sociale onrust. Op Kreta zijn 1300 Amerikaanse militairen aangekomen. De Amerikaanse marine stuurde vanwege de situatie in Libië twee schepen, waaronder een vliegdekschip. De militairen voegen zich bij hun 400 collega's die woensdag al aankwamen op de Amerikaanse legerbasis op Kreta. Op het Griekse eiland was gisteren een demonstratie tegen de troepenopbouw van de VS. De Verenigde Staten voeren de druk op Libië op. Gaddafi is opgeroepen te vertrekken en Washington pleit ook voor het instellen van een no-fly zone boven Libië. In de puinhopen van de ingestorte kathedraal van Christchurch zijn geen lichamen gevonden. Na de aardbeving in Nieuw-Zeeland begin vorige week ging het gerucht dat er 22 mensen onder het puin zouden liggen van de toeristische trekpleister. Enkele uren geleden werd duidelijk dat er geen doden in de kerk zijn gevallen. Het hoofd van de kathedraal in Christchurch reageerde opgelucht. Op de Nieuw-Zeelandse radio vertelde hij dat hij tranen van blijdschap had gehuild. De aardbeving van 22 februari had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Het officiële dodental staat op 165. Het weer, het is overal droog, minima rond of net onder het vriespunt.